De meldingen over het aantal slachtoffers lopen uiteen van 10 tot 19. Ban Ki-moon wil net als de Europese Unie dat er zo snel mogelijk een onderzoek komt. Turkije heeft zijn ambassadeur uit Israël teruggeroepen. Ook wil Ankara dat de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt. De zes schepen met hulpgoederen werden vanochtend buiten de territoriale wateren van Israël aangevallen door Israëlische commando's. Het konvooi was georganiseerd door de mensenrechtenbeweging Free Gaza Movement en een Turkse organisatie. De Israëlische regering betreurt dat er doden zijn gevallen, maar legt de schuld bij de organisatoren. Op de schepen zaten in totaal ongeveer 600 pro-Palestijnse activisten, onder wie twee Nederlanders. Die zaten volgens minister Verhagen niet op het schip dat door de Israëliërs met geweld werd overmeesterd. Oud-politicus en bestuurder Helmer Koetje is overleden. Koetje, die leed aan longkanker, was sinds vorig jaar burgemeester van Hogeveen. Eerder was hij onder meer CDA Tweede Kamerlid en voorzitter van het Commissariaat voor de Media. Helmer Koetje was 57 jaar. De gemeenteraad van Tilburg heeft ingestemd met het reddingsplan voor voetbalclub Willem II. Een plan waar het college van BNW vrijdag al mee instemde houdt onder meer in dat de huur van het stadion met terugwerkende kracht wordt verlaagd. Willem II dreigde anders ten onder te gaan. De club was al niet meer in staat rekeningen en salarissen te betalen. De gemeenteraad zegt wel dat het de laatste keer is dat het een noodlijdende sportclub financieel helpt. En Willem II wist zich dit seizoen net in de eredivisie te handhaven. Het weer, vanmiddag in Limburg mogelijk een bui. In het noorden enkele opklaringen en wat zon. Temperatuur van 14 graden op de Wadden tot 17 in Limburg. Morgen wisselend bewolkt, in het zuiden wat regen. maximaal dan rond 8